En natuurlijk de one and only See It Party Guide. Volgende week vrijdag zijn we weer gewoon weer bij je. Vanaf 9 uur sharp. Zorg dat je me hier houdt. Op CFM Zandvoort. Voor alle overige programma's. Kijk je gewoon eventjes op www.cfmzandvoort.nl Mijn naam is DJ JK en ik bedank jullie allemaal voor het luisteren.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 De familie maakt zich grote zorgen over hen, helemaal nu het ambassadepersoneel uit Jemen is teruggehaald. Volgens Verhul heeft de ontvoering nog steeds een hoge prioriteit en heeft hij de familie gerust kunnen stellen. Spiegel en Berendsen werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Half juli verscheen er een videoboodschap op YouTube waarin ze een beroep deden op Nederland om alles te doen hen vrij te krijgen. Sindsdien is er niets meer van ze vernomen. De VS zal de winterspelen in Sochi niet boycotten, dat zei president Obama op een persconferentie. Hij vindt het wel goed dat Amerika op, op politiek gebied meer afstand neemt van Rusland. Sinds Poetin weer president is, is de toon van Rusland meer anti-Amerikaans geworden, zei Obama. Volgens hem is er een hele trits aan problemen die de VS met Rusland heeft, zoals de mensenrechten en de burgeroorlog in Syrië. Afgelopen week besloot de Amerikaanse regering een ontmoeting tussen Obama en Poetin af te zeggen... vanwege de weigering van Rusland om klokkenluider Edward Snowden uit te leveren. Voor de homoseksuele gemeenschap in Rusland is het beter als landen wel meedoen aan de winterspelen in Sochi. Dat vindt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op de oproep van de Britse acteur Stephen Fry, die wil dat het Westen de Spelen boycott. Timmermans vindt het terecht dat Fry aandacht vraagt voor de positie van homo's en lesbiennes in Rusland. Maar een boycott is volgens hem geen oplossing. In de eredivisie van het betaald voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Eh, Rode JC boekte een 2-0 overwinning op Cambuur Leeuwarden. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt en mogelijk nog een enkele bui.